uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Omroep BNN-VARA hoeft opnames uit de fractiekamer van DENK niet van de website te halen. Volgens DENK is de beslotenheid van de fractiekamer geschonden... maar volgens de kortgedingrechter gaat het journalistiek belang voor. Het gesprek ging over de nep-PVV-verkiezingscampagne waar DENK over nadacht. Een Turkse rechtbank heeft bepaald dat de landelijk voorzitter van Amnesty International moet worden vrijgelaten. Voorzitter Kilic zit nu 14 maanden gevangen omdat hij wordt verdacht van contacten met de geestelijke Gulen. Die zou het brein zijn achter de mislukte staatsgreep in 2016. De strafzaak tegen de Amnesty-voorzitter gaat wel door. Een man die in Amsterdam twee homo's mishandelde moet anderhalf jaar de cel in. Hij probeerde een van de twee vol tegen zijn hoofd te trappen. Volgens de rechter is dat poging tot doodslag en ernstige mishandeling. De andere daders werden eerder dit jaar al veroordeeld. Burgemeester Weerwind van Almere heeft zijn vakantie onderbroken na een reeks geweldsincidenten in de stad. De afgelopen dagen waren er drie steekpartijen, een schietpartij en een gewelddadige overval. De burgemeester wilde van het Openbaar Ministerie en de politie weten of er een verband is tussen de zaken, maar dat lijkt niet zo te zijn. De Utrechtse studentenvereniging Unitas heeft een lid geschorst vanwege een mail met kwetsende racistische en seksistische opmerkingen. Het ging om een uitnodiging voor een borrel die intern is verstuurd. Daarin worden leden onder meer uitgenodigd net zoveel te drinken als het aantal slachtoffers bij de aardbeving in Lombok. Taco van der Hoorn heeft verrassend de derde etappe van de Binkbank Tour gewonnen. Door een misrekening van de sprintersploegen bleef de kopgroep vooruit. In Antwerpen was de renner van Roompot de snelste. De anderen in de kopgroep hadden geen antwoord op zijn demarrage. De Sloveen Mohoric neemt de leiderstrui over van Stefan Kuhn. Het weer bewolkt en vanmiddag nog een bui, vanavond de opklaringen. Morgen tot de avond droog en op de meeste plaatsen zomers warm. Het kan 27 graden worden. S'avonds in het westen een regen- of onweersbui.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 Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this.